Natuurlijk aan het begin van deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen van Go FM. Fijn dat je erbij bent. Ik eh, ben nog steeds hees. Uh, griepje gehad. Stemmetje naar de knoppen. Maar dat mag de pret niet drukken. Dus je hebt een beetje een rauwe stem met heerlijke muziek. Dus blijf bij me. Blijf bij Go FM. Blijf bij de zondagmorgen van Go. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. In de aanbieding prachtige muziek van onder andere Earth, Wind and Fire. That's the way of the world. Fijn dat je bij me blijft, hoop ik, en me gezelschap houdt. Goedemorgen. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. little things I should have said and done. I just never took the time. But you were always. Ook zo'n prachtige eh, stem, lekker geschuurd zou je kunnen zeggen. De stem van Willie Nelson op deze zondagmorgen. Always on my mind. And Earth, Wind and Fire That's the Way of the World. Het is een eh, graad of 12 buiten. Het gaat eh, een graad of 13 worden vandaag. Eh, deze ochtend blijft het nog redelijk droog. Eh, misschien nog een druppie aan het eind van de ochtend. Zou zomaar kunnen. Een wolkje nu en dan natuurlijk. Maar vanmiddag helaas pindakaas. Het gaat toch wel regenen hoor. De temperatuur eh, gaat nog wel ietsje omhoog. Maar ja, wat heb je aan als je toch binnen gaat zitten. Terwijl het regent buiten. Dan Henley in de show. Taking You Home. Straks gaan we het hebben over paracetamol. Past wel bij deze stem- en hoofdpijn. Want dat hebben we natuurlijk. Hè? Als je de griep hebt en paracetamol, eh, eh, paracetamol helpt. En er is ook nog een challenge bij. Je hoort het zometeen hier in de show. Every other day. Every other day. Every other day. Every other de dag van morgen. Ja, altijd vooruitkijken, toch? Met mhm. deze belachelijk gek stereo gemaakte opname van eh, de mama's en de papa's. Je hoorde Monday, Monday. Over een paar minuten, over een minuut of vijf, gaan we praten over paracetamol en een challenge. Wat die challenge is, dat hoor je straks eh, onder andere uit de mond van eh, mijn collega Herman de Bruin, want die zit er helemaal klaar voor. Je hoort het straks over een paar minuten dus, na de Rolling Stones en Angie subject. over de Paracetamol Challenge. En welke uitdaging daarachter zit, dat horen we van Nicole Hunveld. Ze is pionier op het gebied van de duurzame groene zorg. Mevrouw Hunveld, welkom. Welkom. Pionier op het gebied van de duurzame groene zorg. Dan bent u aardig bezig om de zorg wat eh, beter te maken dat er niet zoveel afval komt. Want er is heel veel afval in de ziekenhuizen. Ja, dat klopt. En, en we weten ook dat de, de voetafdruk, dus de CO2-uitstoot daarvan, relatief hoog is. Mhm. Dus eh, ja, wij kunnen met elkaar in de zorg dat omlaag brengen. Ja, en waarom dan paracetamol-challenge? Eh, paracetamol is een middel wat natuurlijk heel veel gebruikt wordt bij mensen thuis, maar ook in het ziekenhuis ik werk zelf op de intensive care als apotheker en ik zag dat daar ook heel veel wordt gebruikt. En ik dacht, hé, hey, als we nou dat dus even veranderen van een infuus naar een tablet, dan is dat veel duurzamer. Ja, en dat is niet het enige waar u dan op let, want als u eh, groen bezig bent, dan is er denk ik veel meer. Ja, dat klopt. Het eh, maken van zo'n infuus is ehm, nou ja, veel arbeidsintensiever en ook veel slechter voor het milieu dan het maken van een tablet. Dus dat speelt mee. En een infuus is vaak ook nog uh, duurder dan de tabletten. We hebben een heel groot project lopen om de intensive care te verduurzamen. Mhm. We hebben ook al de laatste jaren best wel hele grote stappen gezet. Dus we zijn een aantal eh, verpakkingen eh, houden we apart, die kunnen gerecycled worden. Eh, en we hebben met elkaar een heel jaarplan om de intensive care groener te maken. Ja, en krijgt u daar de handen voor op elkaar? Jazeker, want <laughs> verpleegkundigen vinden het heel leuk om, om hierop mee te denken. Mhm. Want dat wat we doen scheelt ze vaak ook tijd. En dat is natuurlijk voor hen heel fijn. Ja, want eh, dat, de tijd is wel belangrijk in het ziekenhuis. Ja, als je hoort dat er allemaal mensen zijn die eh, te veel werken eigenlijk, dan is dat wel eh, prettig dat dat ook kan. Maar ja, het moet wel allemaal kunnen natuurlijk. Het moet wel verantwoord blijven. Ja, veiligheid staat altijd voorop. Dus we mhm. doen niks zomaar. Alles wordt overlegd met een, een groot team. Dus we hebben, dat heet een green team op de afdeling. Eh, en we kijken ook steeds met de mensen van infectiepreventie of we veilig stappen kunnen zetten. Ja, het gaat nu over het eh, Erasmus MC, dacht ik hè? Ja. ja. Eh, andere ziekenhuizen, zijn die ook al zover? Of, of hebt u daar een boodschap voor? Of zegt u nou, dat moeten ze zelf maar uitzoeken? nee, zeker niet. We proberen op dit gebied echt heel veel kennis te delen. Dus alles wat we doen vanuit de Groene IC zetten we ook op een website. Die is gewoon openbaar te vinden, www.degroeneic.nl. Eh, we hebben ook een heel netwerk inmiddels landelijk opgericht om zo snel mogelijk kennis te delen. Eh, en met elkaar snel te kunnen verduurzamen. Ja, en goed nadenken over hoe je het op dit moment doet en het ook anders kan. Precies, dat is altijd eigenlijk mijn boodschap. Ja, ja precies. <laughs> Wanneer eh, is het ziekenhuis volledig circulair? voor de intensive care zijn we aan het kijken naar 2030. Dus mhm. dat is echt wel ons doel. Het ziekenhuis zelf heeft ehm, een regel ehm, en daar sluiten ze aan bij de landelijke regelgeving vanuit de Green Deal duurzame zorg. Om in 2030 55% minder ehm, CO2-uitstoot te hebben. Ja, en dan hebt u ook nog green teams. Ja. Eh, die zorgen ervoor dat het allemaal gebeurt? Ja, wat we heel belangrijk vinden in deze beweging is dat de ideeën echt vanuit de verpleegkundigen en de artsen komen. Mhm. Dus niet van boven opgelegd worden. Dus eh, we vragen afdelingen om een green team op te richten als ze dat willen. En met dat team met ideeën te komen en dingen te veranderen. Ja, u bent eh, apotheker ook, zei u hè? ja. Ehm, de medicijnen die allemaal ingeleverd worden eh, of die de apotheek verlaten die, en die komen weer terug. Die worden niet gebruikt of zo. Dat wordt allemaal weggegooid. Is dat nog steeds zo? Nou, dat ligt eraan waar het is. Als, ehm, eh, als in het ziekenhuis dat gebeurt, daar hebben we een systeem om echt het terug te nemen en hoeft het niet weggegooid te worden. Okay. Het is een ander verhaal als mensen doosjes mee naar huis krijgen, want die kunnen niet teruggenomen worden. Nee, dat is nog steeds zo. Maar daar willen ze ook verandering in aanbrengen volgens mij. Of... Ja, een heleboel mensen willen dat heel graag. En ik snap heel erg ook die, eh, die behoefte. Maar dat is een heel moeilijk systeem. Europees mag het ook nog niet. Mm en er wordt wel eh, gekeken of dat zou kunnen voor hele dure eh, tabletten die bij kanker gebruikt worden, specifiek voor die groep, in onderzoeksverband. Maar verder is dit nog eh, niet toegestaan. Nee, er is nog veel werk te verrichten voor mensen die heel groen willen zijn zeker, we hebben genoeg te doen. Ja, Dat is in ieder geval duidelijk geworden. En eh, eh, ik dank u in ieder geval voor het gesprek van vandaag. De Paracetamol Challenge is duidelijk geworden wat dat is. Dr. Nicole Hunveld, pionier op het gebied van duurzame groene zorg. En veel succes met het vervolg, want u bent voorlopig nog niet klaar, denk ik. Dank. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. een van de meest lekkere opnamen van de Backstreet Boys. Quit Playing Games With My Heart. Uit 1996 hier in de zondagmorgen van GoFam. Waar we heerlijk aan de koffie zitten hoor trouwens. Gezellig. We zijn wel een beetje aan het snotteren met z'n Zo aan het weer liggen, denk ik. Eh, maar dat mag de pret niet drukken, hoor. Dus koffie, gevulde koeken en lekkere muziek van onder andere Roxy Music. Dat hoorde je ook hier in de show met More Than This. Tijd voor iets Heel easy. Luister mee naar allerliefste en Ramses Shaffi. En Vivre, laat me. Moi qui ai vécu sans scrupules Je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plat de crépuscule. Je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un peu je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux.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 Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos.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 Natuurlijk want zo zitten we natuurlijk eigenlijk in elkaar. Dit dus bij uh, jouw zondagmorgen van GoFam. Uh, oh, het loopt al tegen 11 uur, wat schiet de tijd op. We hebben het hier gezellig en ik hoop eh, jij ook. En ja, wij kletsen hier natuurlijk ook. Misschien bij jou thuis gebeurt dat ook, denk ik. Zomaar, zou zomaar kunnen. Over de politiek. En ja komende woensdag verkiezingen. En daar hebben we het dan over. En we verschillen gelukkig van mening, dus we worden er allemaal beter van. En toen dachten we opeens aan een mooi nummer van Bram Vermeulen. Ja, die is best wel cynisch over politiek. En daarom in de show. Politiek uit 1980. you need to Gordon. Natuurlijk, hier in de show. A World Without Love aan het einde van de eerste uur. Jorde ook uh, Bram Vermeulen dus, hè, met politiek. Ehm, ik ga even pauzeren. En over een paar minuten ben je terug met het tweede gedeelte van de show. Dus stay tuned. Blijf bij ons, blijf bij GoFM. Want dan maken we er met z'n allen nog een hele gezellige dag van met eh, ontzettend veel mooie muziek. Dus eh, ja, en straks ook een, eh, ja, een item, zo noemen wij dat hier. Een, ja, een verhaal van Jeroen van Gent. Hij ging namelijk de straat op en vroeg u van alles. En wat dat opleverde, dat hoor je hier natuurlijk allemaal in de show. Dus stay tuned en blijf bij me tot na 11 uur. Tot zo.